10 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Het Britse lagerhuis heeft tegen een no-deal brexit gestemd. De parlementariërs willen hoe dan ook geen vertrek uit de Europese Unie... zonder afspraken met de andere lidstaten van de Unie. 321 politici hebben voor deze motie gestemd, 278 tegen. Nu het lagerhuis geen brexit zonder afspraken wil... wordt er morgen gestemd over een uitstel van de brexit... die nu nog voor 29 maart gepland staat. Premier May stelt uitstel voor tot 30 juni. De vraag is wel of de Europese Unie akkoord gaat met een brexit-uitstel. Europese landen gaan samenwerken in de strijd tegen internetfraude als nepfacturen, heeft het Europees Parlement besloten. Elke lidstaat moet straks een meldpunt voor fraude hebben dat 24 uur per dag te bereiken is. Ook moeten de landen informatie over internetfraude sneller met elkaar delen. Verder roept de EU op om in te zetten op preventie. Lidstaten kunnen bijvoorbeeld voorlichtingscampagnes inzetten... om potentiële slachtoffers bewuster te maken van de risico's van internetfraude. Tegen vier mannen die verdacht worden van het financieren van terrorisme... zijn straffen tot twee jaar cel geëist. De twee Utrechtse broers en een man uit Den Haag en Arnhem... hebben tot duizenden euro's gestuurd aan familieleden... die naar het Midden-Oosten waren gegaan... om deel te nemen aan de strijd van onder meer IS... De komende maanden verschijnen nog meer verdachten van terrorismefinanciering voor de rechtbank. Paul Manafort, oud-campagneleider van president Trump... moet zes, ruim zes jaar de cel in, onder meer omdat hij zich niet heeft laten registreren... als buitenland adviseur van de toenmalige pro-Russische regering van Oekraïne. Hij mag een deel van de straf gelijktijdig uitzitten met de vier jaar celstraf... die hij vorige week kreeg voor bank- en belastingfraude. Het weer nog. In de loop van de avond neemt de buiigheid af... en wordt ook de wind minder sterk. Vannacht koelt het af naar 5 graden. Morgen opnieuw veel regen.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 Cause I left the good times way behind. Baby, I miss you. Wanna be with you. Baby, I miss you. Ik zou zeggen allemaal een hele goede avond. Hier is hij dan weer, eh, ondergetekende Fred Heij bij ZFM Zandvoort. En dat allemaal met tussen app en vloed. En eh, dit was Chris Norman en we hadden het over Baby, I Miss You. We gaan verder met Beverly Graven en Promise Me. Beverly Graven en Promise Me. Dat allemaal hier bij CFM Zandvoort. Met tussen Ip Vloed. We gaan verder met Beth Hart en With You Every Day. next to you. I want to lie on your shoulder when I need to cry. And I'm so happy that you came. En With You Every Day. En samen met eh, Joe Bonamassa, ja, maken ze samen ook een, eh, prachtig duo. En lekkere muziek. Waaronder ja, deze dus zonder Joe Bonamassa. Hier bij App en Vloed. We gaan verder met Bossom. En hij hebben het over One in a Million. you every day. And sometimes you can fall for everyone you see. But only one can really make me stay. A sign from the sky said to me. special one. And I've been searching for someone to give my love. And when I thought that all the hope was gone, I smiled. there you were, and I was gone. I was cool and everything was possible. To everybody impossible. No one could help me, it was my game until I met you, baby, and you were the same. And when you this did me, I wanted you. Because the funny thing about it is I like to show. I like it when it's difficult, I like it when it's hard, Then you know it's worth it. Bosson. En One and a Million. We gaan verder met eh, Bruce Springsteen. En hebben het over Secret Garden. let you come just far enough so you know she's real. Springsteen. Tussen heb en vloed. En dat allemaal vanaf de Tolweg Tina. ZFM Zandvoort. Daar is waar u naar luistert. Tussen app en vloed. Tot de klokjes van 12 uur. We gaan verder met Tears for Fears en Woman in Chains. Tears for Fears. Je kent ze vast nog wel. Van dat bekende nummer uit de jaren 80 met Shout. Daar werden ze bekend mee. Dit was dus Woman in Tears. En dat allemaal hier eh, bij ZFM Zandvoort. Dat dat tussen app en vloed. Tot de klokjes van 12 uur. En eh, we gaan lekker verder met uh, Scott. En ja, You Are The Reason. Blijf lekker luisteren. En als je een reactie wil geven, dan kan dat zandvoortradio.gmail.com. There goes my heart beating, cause you are the reason. I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind. I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Cause I need you. Een heerlijke plaat. Calm Scott. You are the reason. Yes. You Are The Reason. Dat allemaal eh, ja, hier bij CFM eh, Zandvoort tussen app en vloed. En ja, laatst vroeg mij iemand van... joh, kan je eens een, een, een lekkere gouden ouwe, maar dan instrumentaal draaien? Ik zeg nou, vooruit. Doen we. Francis Goya en Nostalgia. Schoja was dat. En Nostalgia. En ja. I Feel Like Ryan van The Guys in Dolls. Eventjes lekker in de oude doos aan het spruiten geweest. Of, zoeken geweest. Laten we het zo zeggen. Laten we het gewoon bij het Nederlands houden. I Feel Like Ryan. The Guys in Dolls. estudio your heart. try to break my soul. But it's you that I'm after, and I can't control. I feel like crying. I feel like crying. Please. So please. Give me some kind of sign so I know where I am. I feel like crying. je reste seul de mes coups d'éclat, de mes coups de gueule. Que sais-tu de moi, de mes sentiments Moi je vais vers toi depuis si longtemps. Que sais-tu de moi qui t'es tant rêvé Robe de taffetas, chaussons de poupée. Et toi qui me crois fou dans mon château de sable, toi qui ne crois plus en nous, toi qui me crois coupable, que c'est de moi des eaux où je nage, celles où je me noie, on cherche quand la brume le voile, il te semble terne, il est plein d'étoiles. Je suis comme lui, mais les paupières closes, on ne peut pas voir l'intérieur des choses. Que sais-tu des ailes de l'oiseau blessé Lui seul se rappelle qu'il a su voler, vaincu le rebelle. Sans toi, y a personne, il soleil, paradis sans port. Et toi qui me crois fou dans mon château de sable, toi qui ne crois plus en nous, toi qui me crois coupable, que c'est de moi des eaux en quest je tu de moi. We gaan verder met Chris Ria en You My Love. Welkom bij App en Vloed, ZFM Zandvoort. Tot de klokjes van 12 uur vanaf de tolweg Tina. En eh, ja, als je plaatje aan wil vragen, dan kan dat ook hoor. En dat allemaal bij eh, zandvoortradio.gmail.com. Ook voor reacties bent u daarvoor welkom. do not sleep tonight. I may not ever. The sins of the past have come. See how they sit down together. Outside my window, outside my door. I know the reason what they've all This is how And what you say or do, I'm only just beginning to see the real you. And sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. Romance and all its strategy leaves me battling with my pride. But through all her insecurity, some tenderness survives. I'm just another rotten, still trapped within my truth. A hesitant prize fighter, still trapped within. is too much, and I have to close my eyes. never watch love pass you by. At times I think we're drifters, still searching for a friend, a brother, or a sister. But then the passion flares again. Sometimes when we touch, dat was hij dan. Rod Stewart en eh, Sometimes When We Touch. En ja, er zijn wat kleine technische probleempjes. Dus we gaan nog eventjes eh, lekkere muziek draaien van Savage Garden. En I Know I Love You. gelukt. We kunnen nog eventjes een gedicht doen voor 11 uur. En die is opgestuurd door Anonie. Anonie, bedankt daarvoor. Het is getiteld Een kaars vol liefde. Een kaarsje dat voor ons twee brandt, betekent een oneindig klein, stralend mooi vlammetje dat zich nooit dooft of erbij neerlegt. Een kaarsje dat voor ons twee schittert. Het betekent oneindig gezellige sfeer.